Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie verdachten die zaterdag zijn opgepakt bij de rellen op het Jansplein in Arnhem zijn weer vrij, dat de politie. De verbranding van een Koran door Pegida liep uit de hand toen woedende demonstranten dat tegenhielden. Dit is een grondrecht. Allebei de demonstraties gaan wij faciliteren. Ik herhaal, wij willen geen geweld gebruiken, maar ik herhaal nu de vordering. U dient zich te verwijderen van het Jansplein omdat hier een demonstratie is goedgekeurd door de burgemeester. De voorman van de extreemrechtse beweging deed zaterdag twee pogingen... om in een vuurkorf een Koran in brand te steken. Hij had toestemming van de Arnhemse gemeentebestuur hiervoor. In Tel Aviv zijn duizenden mensen op de been voor een 24-uurs demonstratie. Ze eisen de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthouden in Gaza. De protesten worden dit weekend gehouden omdat de oorlog in Gaza 100 dagen geleden begon. Volgens Israëlische media waren er gisteravond op het hoogtepunt zo'n 120.000 demonstranten. Er was muziek en er waren toespraken van familieleden van gijzelaars. From President Biden on down, the United States is determined to get back all of the remaining hostages. Ja, je hoorde de Amerikaanse ambassadeur in Israël. Een deel van de demonstranten roept de regering van Netanyahu op om af te treden... omdat ze vinden dat er te weinig wordt gedaan om de gijzelaars vrij te krijgen. Een man uit Soetermeer moet bijna 50.000 euro aan bijstandsuitkering terugbetalen... nadat de gemeente erachter kwam dat hij handelde via Marktplaats. Dat schrijft het AD. Op zijn account werden in totaal 51 advertenties gevonden... waaruit bleek dat de man auto-onderdelen, scooters en mobiele telefoons verkocht. Ontvangers van een bijstandsuitkering zijn verplicht de gemeente op de hoogte te houden van alle vormen van inkomsten. De man is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan, maar zonder succes.